Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen wetenschappers in Nederland worden bedreigd. Sommigen hebben zelfs beveiliging nodig omdat ze zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Het gaat met name over de onderwerpen, dat is natuurlijk ook niet verrassend, hè, waar veel controverse over is. Dus eh, eh, corona destijds, ehm, klimaat, ehm, maar ook nu in het kader van de onrust die er op eh, verschillende universiteiten is... naar aanleiding van het conflict in Gaza... Universiteiten in Nederland vrezen dat als het aantal bedreigingen toeneemt... wetenschappers dit soort onderwerpen gaan mijden. De Nederlandse economie is in de eerste maanden van dit jaar sterker gekrompen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral de handel met andere landen is teruggevallen. Dat hangt samen met de kwakkelende industrie in Europa. In Eindhoven is gisteravond op straat een man neergeschoten. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd, zegt de politie. Er zijn twee verdachten aangehouden. Omroep Brabant schrijft dat agenten rondliepen met kogelwerende vesten. De politie zou op zoek zijn geweest naar meerdere verdachten. Een nabijgelegen park werd afgezet. Sigaretten, check en vapes kopen in de supermarkt. Over een week is dat verboden. Sigaretten zijn een grote inkomstenbron van de kleinere supermarkten. Eigenaren van dorpssupers zeggen dat ze waarschijnlijk hun deuren moeten sluiten door de maatregel. Zoals ook deze eigenaar. Wat er dan gebeurt is dat voor heel veel dorpswinkels 20% eh, van hun omzet kwijt zijn. Hij voorziet dat mensen zijn supermarkt overslaan, de auto pakken voor hun tabak... en boodschappen doen in een grotere gemeente waar ze wel makkelijker aan peuken kunnen komen. Vaste klanten balen ervan als de supermarkt zou sluiten. Ik vind het ook een, een stukje sociaal iets. Je komt hier en je ziet mensen die je eh, dus nou, zomaar tegenkomt. Je maakt een praatje en het is toch sociaal. Eh, we zien nu op dit moment dat het hier vrij druk is. Ja, dat zegt genoeg. En het weer nog. In het zuiden vandaag een paar stapelwolken... maar verder overal strak blauw en veel zon. Het wordt 22 tot 28 graden.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 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Een pechgeval op eh, de A9 richting Alkmaar tussen Holendrecht en Aalsmeer levert je een kwartier vertraging op. De rechterrijstrook is daar dicht. De N9, Den Helder Alkmaar, bij Schorrel 5 minuten vertraging.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 ZFM. Your sunshine, your sunshine, your sunshine, shining down on me. Your sunshine. in my mind Just like a toy You would crank and whine up, but I didn't, and I can't go back. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.